Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw een waarschuwing van het Israëlische leger aan inwoners van het zuiden van Libanon. Mensen daar kunnen nog niet terugkeren naar hun huizen. Doen ze dat wel, dan lopen ze gevaar. Gisteren was de eerste dag van een staakt het vuren daar. En veel mensen zijn meteen in de auto gestapt om te kijken of hun huizen er nog staan. Op de wegen naar het zuiden was het super druk. Correspondent Daisy Moore deed zes uur over een stukje van een half uur. En uiteindelijk is ze maar omgedraaid. Maar dat werd ook nog heel erg lastig. Want je denkt dan, nou ja, dan draai je en dan rij je terug naar Beirut. Maar dat ging natuurlijk niet. Want ook aan de kant waar normaal het verkeer eh, ja, richting Beirut gaat... stonden allerlei auto's op weg naar het zuiden. Dus dat werd ook nog heel erg lastig. Maar uiteindelijk zijn we thuisgekomen. Het Israëlische leger is niet van de een op de andere dag weg... uit het zuiden van Libanon. Hun aftocht zal er ook van afhangen... of het staakt het vuren wordt nageleefd. Veel schade in Apeldoorn. Bij een huis was daar vannacht een grote explosie. De ramen van het huis knalden eruit en er is dus veel schade. Er was een gezin thuis, maar niemand raakte gewond... zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. De schrik zit er goed in. En eh, de moeder, want het betreft zijn gezin... moeder en twee kinderen zijn opgevangen door eh, de buren. Een buurbewoner is nog achter een verdacht voertuig aangegaan... maar uiteindelijk is hij dat voertuig kwijtgeraakt. Het gebeurt niet vaak dat Emmen in één adem wordt genoemd met Parijs. Maar toch is dat nu zo. De viering van Koningsdag daar is genomineerd voor een BEA Award. Dat zijn de prijzen voor de beste evenementen wereldwijd. De wethouder is apetrots. Wat ik gewoon heel erg mooi vind aan onze Koningsdag... is dat ook onze inwoners en ondernemers echt ook hebben meegedaan. En dat het op alle manieren terug is gekomen. Dus de betrokkenheid van, eh, van de bevolking. Dat is echt wel iets wat uniek is, denk ik. De concurrentie is pittig. Ook de aftrap van het WK voor clubs in Saoedi-Arabië maakt kans. Net als de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Daar was onder meer Celine Dion. En alleen dat optreden kostte bijna evenveel geld... als de hele Koningsdagviering in Emmen. Het weer nog. Een prima dagje met wolken, maar ook behoorlijk wat zon. En het is bijna overal droog. Alleen in het noorden en zuiden van het land kan een enkele bui voorkomen. Het wordt vandaag rond de 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust lijkt wedergekeerd op het Nederlandse asfalt. Toch hier en daar nog wat fietsen. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knopend Nieuwemeer.